Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft Iraanse doelen in Syrië bestookt. Verschillende militaire installaties in de buurt van Damascus zouden zijn getroffen. Maar het Syrische leger zegt dat de meeste Israëlische raketten zijn onderschept. Iran is een bondgenoot van de Syrische president Assad. Volgens Israël wilde Iran vanuit Syrië drone uitvoeren op het noorden van Israël... Premier Netanyahu waarschuwt Iran dat zulke pogingen niet zullen slagen. Onze strijdkrachten zijn op alle manieren actief tegen de Iraanse agressie, zegt hij op Twitter. De Franse oproerpolitie heeft in de stad Bayonne 68 mensen opgepakt... die meededen aan een demonstratie tegen de G7-top in het nabijgelegen Biarritz. Ze werden aangehouden omdat ze stenen gooiden, hun gezicht verborgen hielden... of gevaarlijke voorwerpen bij zich hadden. In Bayonne in Frans-Baskenland waren zo'n 400 mensen bijeen om te protesteren tegen de top van zeven grote industrielanden en de EU. Ze blokkeerden onder meer wegen. De driedaagse top ging afgelopen dag van start in Biarritz. Er zijn 13.000 agenten en militairen ingezet om de orde te bewaken. Diana Matroos is weg als presentator van het discussieprogramma Buitenhof en Jort Kelder blijft. Hij presenteert vanmiddag de eerste uitzending van het nieuwe seizoen... terwijl hij twee maanden geleden nog twitterde dat hij zou stoppen. Volgens het programma is van Diana Matroos na een jaar in goed overleg afscheid genomen... maar is daar niet actief over gecommuniceerd. De andere twee presentatoren van Buitenhof zijn Hugo Lochtenberg en Pieter-Jan Hagens. De Belgische hockeyers hebben het EK gewonnen. Ze waren in de finale in eigen land met 5-0 te sterk voor Spanje. Het is voor het eerst dat de Belgen de Europese titel winnen. Eerder op de avond veroverde Nederland brons op het EK... door met 4-0 van Duitsland te winnen. De komende dag staan de Nederlandse hockeyvrouwen in de EK-finale. Ook zij nemen het dan op tegen Duitsland. Het weer. Vannacht is het helder, minimaal rond 14 graden...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 En esos lugares donde buscamos dentro de nosotros para mejorar nuestra comprensión de los misterios de la vida, para ayudar a entender las razones por las que tener nuestras mentes, corazones y almas abiertas para mantener el equilibrio en nuestro universo espiritual, donde la música puede preguntar muchas cuestiones y puede dar muchas respuestas. Es con este equilibrio con el que podemos realmente entender cómo completar nuestro viaje a través de la vida. mantener nuestras mentes, corazones y almas abiertas, para mantener el equilibrio en nuestro universo espiritual, que debemos seguir buscando. Thank Thank you.